Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In een nieuwe peiling van persbureau Bloomberg gaan het Griekse nee en ja-kamp nek aan nek. 42,5% van de ondervraagden zegt zondag voor een akkoord met de schuldeisers te stemmen. 43% zegt tegen te stemmen. Minister Dijsselbloem is niet van plan de Griekse bevolking een stemadvies te geven voor het referendum van zondag. De Grieken moeten zelf beslissen tussen hun toekomst, hun land, zei Dijsselbloem. Gisteren zei hij dat het bij een nee zondag de vraag is of Griekenland wel in de euro thuis hoort. Tarek Z is veroordeeld tot 2,5 jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk. De rechtbank acht hem onder meer schuldig aan gijzeling. De scheikundestudent viel op 29 januari het NOS-gebouw binnen met een glas, gasalarmpistool en gijzelde een beveiliger. Hij eiste zendtijd in het journaal van 8 uur. Na korte tijd werd hij overmeesterd door agenten. Tegen de 20-jarige Z was 4 jaar cel geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk. Deskundigen hebben vastgesteld dat hij geen stoornis heeft en dat psychische behandeling dus niet nodig is. Bij warenhuisketen VND verdwijnen 400 banen. In ruil daarvoor hoeven de lonen niet omlaag. VND zit in financiële problemen. Om het bedrijf weer gezond te maken zei VND dat het personeel salaris moest inleveren. Dat is nu van de baan, zegt het bedrijf, maar er moeten wel 400 mensen weg. Voor hen komt er een sociaal plan. Eerder sprak V&D met de verhuurder van de winkelpanden af dat de huurprijs omlaag gaat. Willem Holleder had voor zijn aanhouding in 2014 plannen om acht mensen te liquideren. Dat heeft de zus van de crimineel verklaard bij de politie. Blijkt uit een proces baal, dat is ingezien door NRC Handelsblad. Volgens Astrid Holleder wilde haar broer onder andere Dick V, Danny K. en Dino S. laten vermoorden. Holleder staat momenteel terecht omdat hij volgens het Openbaar Ministerie opdracht heeft gegeven voor de liquidaties van de criminele Kees Houtman, Cor van Hout, John Mierenmet, vastgoedmagnaat Willem Enstra en cafébaas Thomas van der Bijl. Het weer veel zon. In het binnenland wordt het 29 tot 32 graden. Morgen erg warm, 29 tot 36 graden. Met in de middag en avond een onweersbui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad vertraging op eh, de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Eembrugge 6 kilometer. En de A1 richting Amsterdam bij Muiden-Oost 5. A13 richting Rotterdam bij Delft-Noord 4 kilometer. En er is een ongeluk gebeurd op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Tussen Hank en de brug bij Gorkum staat het stil over 6 kilometer. De weg is dicht. A27 vanuit eh, Utrecht naar Gorkum. Daar eh, staat tussen Evedingen en Lexmond 3 kilometer. En verderop tussen Noordeloos en Nieuwendijk 7 kilometer aansluiten.